met het NOS-journaal. De verkiezingen voor de Tweede Kamer slag 12 september. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Spies bekendgemaakt. Eerder deze week zei premier Rutte al dat die datum het meest recht lijkt te doen aan de opvattingen in de Kamer. Tot verkiezingen werd besloten na het mislukken van de onderhandelingen in het Katshuis. Een twaalfjarige jongen uit Zon en Breugel is ontvoerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd een auto ingesleurd. De jongen is de zoon van een Zuid-Afrikaanse familie die al bijna elf jaar in Zon en Breugel woont en die nu in Maleisië is vanwege het werk van de vader. Voor zover bekend is er geen losgeld geëist. Staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuizen van Zanten is blij dat de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten, de PGB's, worden verzacht. Het deels terugdraaien van de bezuiniging is een van de afspraken die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren maakten met minister De Jager. Het pgb is een bedrag dat chronisch zieken krijgen om zelf hun zorg te organiseren. Tegen de ingrepen erin is op grote schaal gedemonstreerd. De opsporingsdienst Fiat heeft een grote partij valse merkartikelen in beslag genomen. De kleding, parfum en horloges werden ontdekt in een loods in het havengebied in Amsterdam. De Fiat vermoedt dat de spullen verkocht zouden worden op de vrijmarkt tijdens Koninginnedag. Eerder deze week ontdekte de Fiat ook al grote partijen valse merkartikelen. Nederlandse banken verwachten dat de vraag naar leningen verder zal dalen. Vooral naar hypotheken en bedrijfskredieten zal dit kwartaal minder vraag zijn. Het blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank. Judoka Edith Bos is Europees kampioen judo geworden in de klasse tot 70 kilo. In de finale van het toernooi in Rusland won ze van de Poolse Klies. Bos was ook al Europees kampioen in 2004 en 2005. Het weer... Vanavond bewolkt en regen, morgen ook bewolkt en regenachtig. Temperaturen van 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Zondag regenachtig, Koninginnedag grotendeels droog met afwisselend wolken en zon en een graad of 20. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A6 Muiden-Lelystad staat voor Lelystad 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 7 op de A10 Zuid richting Amersfoort voor Oud-Zuid 7. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug 10. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 6. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Afrit Berkman Rode Reis 7. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 4 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 4. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 8. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoop presseplein 6 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond 6. De N207 tussen Bergambacht en Lisse is in beide richtingen dicht bij Hillegom en dat komt door een ongeluk.